De provincie Gelderland meldt dat er een wolf is gezien op de Veluwe. Waar precies wil de provincie niet bekendmaken. Op basis van fotomateriaal hebben experts van wolven in Nederland... en het Lupus Instituut in Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat. De provincie heeft terreinbeheerders gevraagd om op te letten of ze sporen van de wolf zien, zoals bijvoorbeeld uitwerpselen. Volgens de provincie is de kans om een wolf in het wild tegen te komen klein. Mocht dat wel gebeuren, dan luidt het advies afstand houden en de wolf met rust laten. Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber... blijft in voorarrest. Volgens de rechtbank is er voldoende grond om de verdachte nog eens 90 dagen vast te houden. Hij blijft ook in beperkingen, wat wil zeggen dat hij met niemand... behalve zijn advocaat contact mag hebben. Het lichaam van de 25-jarige Faber werd vorige week donderdag gevonden... in een natuurgebied in Zeewolde. P. had een dag eerder verteld waar de politie moest zoeken. De naamsverandering van de Amsterdam Arena loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat het stadion vanaf 25 oktober de Johan Cruijff Arena zou heten. Maar dat wordt nu eind dit jaar, denken de gemeente, Ajax en de Arena. Er is de laatste maanden intensief gewerkt aan de uitwerking... en momenteel wordt er de laatste hand aangelegd, schrijft local burgemeester Ollongren in een brief aan de gemeenteraad. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt er wat regen. Ook morgen regen en veel wind. Smiddags wordt het wat droger bij een graad of 15. Het weekend is wisselvallig en fris. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. Na A12 ten Haag richting Arnhem bij Driebergen 6 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging 20 minuten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Knoop het Oude Rijn 4 kilometer. Kost iets meer dan 10 minuten. De A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 2 kilometer.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 You're universe Onze vriend eh, Billy Ocean was dat, met eh, Are You Ready? Ja, dat, eh, dan gaat er toch bij mij weer een beetje wat bloed door de aders kruipen bij CFM in de avond. Dus de laatste die haal ik even uit het systeem, want anders dan komen we niet helemaal uit. En dit is donderdagavond, dat is altijd een klassieke avond geweest voor veel radioluisteraars als het gaat om de Soul Show. Toevallig ben ik ook een beetje bevriend met die uh, Ferrymaat op Facebook. Dus dat, dat vind ik dan altijd wel weer fijn en handig ook natuurlijk. Eh, maar goed, eh, Maat draaide altijd ook nog in eh, zijn programma. En dan praten we over de jaren 80. Altijd een dame. en die dame die had haar materiaal uitgebracht op een, op een freaky label. En dat freaky label dat is Unidisc. En tot aan het nieuws ga je dus dit horen. In the Name of Love van Sharon Red dat ter opwachting voor eh, het volgende programma wat, eh, wat wij gaan doen, Marcus en ik, met Alternative FM. En waarbij Stilwave straks te gast zijn.